Water met het NOS-journaal. In Israël is in verschillende steden gedemonstreerd tegen de regering van premier Netanyahu. De duizenden demonstranten eisen dat de regering een deal sluit om de gijzelaars die Hamas vasthoudt terug te krijgen. Ze willen ook dat er een einde komt aan de oorlog in de Gazastrook. Bij de demonstratie in Tel Aviv zeiden familieleden van gijzelaars dat het plan van Israël om Gazastad in te nemen een risico vormt voor hun dierbaren. Noord-Korea heeft nieuwe superieure raketten getest... onder toezicht van dictator Kim Jong-un. Het staatspersbureau zegt dat de raketten unieke technologie bevatten. De raketten zouden daarmee zeer geschikt zijn voor het vernietigen van verschillende luchtdoelen. De test komt nadat Zuid-Korea zei dat het dinsdag waarschuwingsschoten heeft gelost... omdat Noord-Koreaanse militairen de gedemilitariseerde zone overstaken. Ook houden Zuid-Korea en de VS op dit moment een grote militaire oefening. In Rotterdam zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij aan het begin van de nacht. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren ze op dat moment bij bewustzijn. De schoten werden gelost in het stadsdeel Feyenoord. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. De politie doet onderzoek en spreekt met getuigen. Botik van de Zandschulp heeft de finale van het ATP-toernooi Winston Salem verloren. De Hongaarse Marton Fuksovic versloeg de Nederlander in twee sets. Even leek van de Zandschulp terug te komen in de wedstrijd... toen hij in de tweede set vijf games op rij pakte. De tiebreak die volgde wist hij niet te winnen. Het is overigens de derde ATP-toernooifinale die van de Zandschulp verliest. Hij gaat nu naar New York, waar de US Open op het punt van beginnen staat.